Eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Oostvaardersplassen moeten zwakke dieren eerder worden gedood. Zeker als er op de lange termijn geen uitzicht is op verbetering van de situatie. Er moet ook niet worden bijgevoederd. Dat concludeerde de commissie Gabor in een advies aan staatssecretaris Bleker. Ook moet het natuurgebied groter worden, zodat er extra voedsel komt voor dieren. De afspraak is nu dat er zo weinig mogelijk wordt ingegrepen... Na strenge winters zijn er stevige discussies tussen een groep die wil bijvoederen en een groep die dat niet wil om te voorkomen dat er te veel dieren in het gebied komen. De linkse oppositiepartijen zijn blij met het rapport van de commissie van Dijk over de aanpak van de Q-koorts. PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat het rapport hun vermoeden bevestigt dat landbouwbelangen boven volksgezondheid zijn gegaan. Er is volgens de partijen veel te lang geprobeerd de besmette geitenbedrijven te beschermen. Door de Q-koorts werden 4000 mensen ziek, van wie er 14 overleden. In Zaltbommel is commotie ontstaan over uitspraken van burgemeester Van den Bos. In het Brabants Dagblad reageerde de burgemeester enthousiast op een winkeleigenaar... die een gewapende overvaller een karatentrap had gegeven. De burgemeester noemt het geweldig dat mensen dit doen. Sla ze maar verrot, aldus Van den Bos. Sommige fracties in de gemeenteraad van Zaltbommel vinden de uitspraken te ver gaan... De burgemeester blijft achter zijn uitspraken staan en benadrukt dat er altijd sprake moet zijn van noodweer. Ajax heeft aanvoerder Luis Suarez voor twee competitieduels geschorst en een boete opgelegd. Het geld, naar, het geld gaat naar het goede doel. Suarez beet zaterdag tijdens een opstootje PSV-speler Otman Bakal in de schouder. De aanklager betaald voetbal is inmiddels een vooronderzoek begonnen naar het incident. Suarez mist door de schorsing de duels tegen NEC en VVV Venlo. Het weer af en toe zon, maar in het zuiden veel bewolking. Het is zo'n 6 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui. Dit was het NOS Joen.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 I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't.